7 uur. Gert met het NOS-journaal. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat op gegaan... om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100, vooral linkse organisaties, hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste was in Parijs. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen... dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden in Frankrijk. Azerbeidzjan heeft 15 Armeense gevangenen overhandigd in ruil voor een kaart... met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen. Deze overdracht volgt op een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten. Azerbeidzjan en Armenië hebben al decennia ruzie over Nagorno-Karabakh. De betwiste regio hoort officieel bij Azerbeidzjan... maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd. In Noord-Frankrijk zijn de drie inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen. Het toestel stortte neer ten noorden van Lille. Franse media melden dat de drie leden van een gezin onderweg waren naar familie in België. Het toestel stortte neer op een parkeerplaats. Volgens het Openbaar Ministerie was er waarschijnlijk een probleem met de motor van het sportvliegtuigje. De landen van de G7 zijn het op hun top in Cornwall eens geworden over een groot infrastructuurproject... bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De investeringen zijn bedoeld om een tegenwicht te bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog niet eens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse mos moslimminderheid in China. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen... omdat hij geen mondkapje droeg bij een evenement. In een toespraak sprak Bolsonaro zich opnieuw uit tegen het gebruik van mondkapjes en andere coronamaatregelen. Het weer volop zon, weinig wind. Het wordt 25 graden maximaal. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 staat een kapotte auto. Als je vanuit Zaanstad naar Hoorn komt, kom je die tegen bij Hoorn.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 pick up the pieces. Watch me dancing, watch me dance the night into the moon. shower, ordinary day. with many final hours, why do I complain? Why is too much still not enough for? conversation starting under the streetlights. The scene is being set.